Jan van der Putten met het NOS-journaal. De opleidingsjournalist aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle ligt onder vuur. De opleiding zou zo te wensen overlaten dat alle diploma's van de laatste twee jaar onderzocht worden. Afgestudeerde journalisten zouden volgens onderzoekers niet hbo-waardig zijn. Trouw meldt dat drie studenten die vandaag zouden afstuderen hun diploma's niet krijgen. Een van die drie studenten heeft begin deze week al duidelijk zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over de gang van zaken op Facebook. Hij meldt dat hij eind september een 7 kreeg voor zijn eindtoets, maar dat hij vorige week vrijdag hoorde dat zijn onderzoeksverslagen alsnog zijn afgekeurd. Kleine basisscholen in dunbevolkte gebieden krijgen meer tijd en geld om te fuseren met andere scholen. Dat heeft minister Van Bijsterveld besloten. Nu hebben scholen twee jaar de tijd en dat blijkt vaak te kort. Daarom krijgen ze voortaan vijf jaar. Scholen in zogenoemde krimpregio's zoals Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen hebben ieder jaar minder leerlingen. Daardoor hebben ze minder inkomsten, terwijl de kosten per leerling toenemen. Vaak is een fusie de oplossing om scholen te kunnen laten voortbestaan. De VS maakt zich steeds meer zorgen over de stijgende spanning in de regering van Irak. Het zijn spanningen tussen Shiiten en Soenieten. Maandag werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Soenitische vicepresident Hashemi. Hij zou betrokken zijn geweest bij plannen voor een aanslag op premier al-Maliki, een Shiït. Vicepresident Biden heeft premier al-Maliki met klem gevraagd meningsverschillen uit te praten. De kans bestaat dat 30.000 vrouwen in Frankrijk hun borstimplantaten moeten laten verwijderen. De implantaten kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid. Uit onderzoek van plastisch chirurgen blijkt dat implantaten van de firma PIP vrij snel scheuren. Acht vrouwen zouden door de siliconengel kanker hebben gekregen. Een negende zou zijn overleden. In Nederland zijn de borstimplantaten nauwelijks gebruikt weer nog vanochtend veel bewolking en wat regen. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 5 graden in Limburg tot 8 graden op de Wadden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat bij het Everdingen 4 kilometer file. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 2 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 6 kilometer file.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 <laughs> Because you gon' like how it feels. Woo! yes ZFM. Again. gain girl I love Mary Bradley waits at home She's been waiting two years Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing.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 Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.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 fijne dagen en...